Jij was jong en charmant, heel mijn hart stond in brand, voor jouw ogen zo zwart als de nacht. Als je lachte vol vreugd, als je een toonbeeld van jeugd, en je stem klonk zo lief en zo zacht. Ons geluk vloog voorbij, het was voor jou en voor mij, een geluk dat slechts kort heeft bestaan want je ging van mij heen en je liet mij alleen. Waarom heb je dit alles gedaan? Jij deed me denken aan rozen, rozen met doornen zo fijn. verdelen. Daar ze jouw wildernis zijn. Want zo'n boeket wilde rozen stemt me tevreden en blij. Ik zie een beeld in die rozen. mijn liefste ben jij. Ik zie nog jouw gezicht, als ons prankelend licht, de herinnering bleef slechts bestaan. Want die tijd is voorbij, dat je eens tot me zei, als mijn vrouw door het leven te gaan. Ik ben nu weer alleen, staar ik stil voor mij heen, zie ik in mijn gedachten jouw beeld. Zie ik jouw zwarte haar, hoor je stem even maar. Het is een stem die me nimmer verveelt. Jij deed me denken aan rood rozen met doornen zo fijn. Bloemen die nimmer vervelen, daar ze jouw beeldenis zijn. Van zo'n boeket die rozen. Dat het mijn liefste